Marjan Koekoek met het NOS Journaal. Minister De Jager van Financiën is voorzichtig positief over het nieuws dat voldoende banken en investeerders bereid zijn een deel van de Griekse schulden kwijt te schelden. Hij moet de details nog bestuderen, maar volgens De Jager lijkt het de goede kant op te gaan. Dit is een heel belangrijke voorwaarde voor toekenning van het nieuwe steunpakket van 130 miljard euro aan de Grieken, zei de minister. Koffieshophouders spannen een kort ding aan tegen de staat om de invoering van de wietpas tegen te houden. Volgens een advocaten is het in strijd met de wet dat er alleen nog softdrugs verkocht mogen worden aan klanten met een clubpas. De clubpas wordt in de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg op 1 mei ingevoerd om drugstoeristen te weren. In Maastricht willen coffeeshops ook na die datum blijven verkopen aan buitenlandse toeristen. Ze vrezen anders een toename van illegale softdrugshandel. De belangrijkste Syrische oppositiegroep ziet niets in onderhandelingen met de regering, zoals VN-gezant Annan gisteren had gevraagd. De verbannen oppositieleider Galioen noemt de oproep van Annan teleurstellend. Oud-secretaris-generaal Annan van de Verenigde Naties begint vanavond aan zijn vredesmissie in de hoofdstad Damascus. Syrische dissidenten verwierpen de bemiddelingspoging van Kofi Annan gisteren direct al. Annan is fel tegen militair ingrijpen en ziet in onderhandelen de enige manier om het conflict in Syrië te beëindigen. In een postsorteercentrum in Amsterdam zijn giftige dieren gevonden. Het zijn acht schorpioenen en vier kevers die per luchtpost naar Nederland waren gestuurd. Ze zaten in dichtgebonden plastic zakjes in kleine doosjes. Twee van de acht schorpioenen hebben de reis niet overleefd. De schorpioenen en de kevers zijn zeer giftig en dodelijk voor mensen. Ze zijn door de Voedsel- en Warenautoriteit naar een opvang gebracht. Het weer is nog wat zon, later bewolkt. Het wordt maximaal 11 graden. Dit was het NOE. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staan nu geen files. Dit zijn de aangekondigde snelheidscontroles van vandaag. Op de A44 staan ze tussen knooppunt veen en Wassenaar. En op de A50 tussen Arnhem en Apeldoorn. Natuurlijk kan er ook op andere plekken worden gecontroleerd.